Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In verschillende steden zijn 1 mei-betogingen uit de hand gelopen. In Berlijn gingen 300 betogers de politie te lijf, onder meer met vlaggenmasten. In Istanbul werden 165 mensen gearresteerd... omdat ze ondanks een verbod wilden demonstreren op het Taksimplein. En in Parijs raakte een agent zwaar gewond toen hij in brand vloog door een molotovcocktail. Vitesse is op de markt in Arnhem gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Rond half negen verschenen de voetballers en trainer Henk Vrezer op het podium, maar ze werden toegejuicht door 15.000 tot 20.000 fans. Onder andere burgemeester Boele Staal feliciteerde Vitesse met de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Daarvoor maakte de selectie een rondrit door Arnhem in een open bus. Inwoners van Vianen vlakbij Utrecht hebben last gehad van een penetrante asfaltlucht. De stank kwam van een asfalteerbedrijf in de buurt. Daar stond een tankwagen met een kapotte ontluchtingsklep. De brandweer stuurde een waarschuwingsbericht naar mobiele telefoons in de omgeving. Mensen kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Uiteindelijk bleek de stank in Vianen niet gevaarlijk te zijn. Nederlandse wetenschappers kunnen vanaf vandaag veel vakbladen niet meer raadplegen. De universiteiten liggen overhoop met de Oxford University Press de grootste universiteitsuitgeverij ter wereld. Ze willen hun abonnementen alleen verlengen als de uitgeverij meer doet om wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk te maken voor iedereen die ze wil lezen. Schrijver Auke Kok heeft de Nico Scheepmaker Beker gewonnen, de prijs voor het beste sportboek van het jaar. Hij krijgt de prijs voor zijn boek 1936 over de Olympische Spelen in Berlijn in Nazi-Duitsland. Auke Kok kreeg de beker uit handen van juryvoorzitter Ad Melkert in De Wereld Draait Door. Hij werkt nu aan een biografie van Johan Cruijff.